Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie en het Nederlands Forensisch Instituut gaan het DNA-onderzoek uitbreiden... waarmee vermiste vissers alsnog kunnen worden geïdentificeerd. De afgelopen maanden zijn DNA-profielen gemaakt van 100 lichamen... die sinds 1920 zijn aangespoeld op de Noordzeekust. Nabestaanden uit Katwijk en binnenkort ook Scheveningen... kunnen wangslijm afstaan, zodat de DNA-profielen kunnen worden vergeleken. Omdat ook mensen uit andere kustplaatsen geïnteresseerd zijn... is besloten het onderzoek uit te breiden. In Oost-Oekraïne is een trein met wrakstukken van vlucht MH17 onderweg naar Kharkov. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderzoekers zijn sinds vorige week in het rampgebied om resten te bergen van de neergeschoten Boeing. De wrakstukken worden gebruikt voor een reconstructie van het vliegtuig. Dat gebeurt in Nederland. Voor de kust van Cyprus zijn 228 Syrische bootvluchtelingen gered. Ze dreven al enkele uren stuurloos rond in een beschadigde boot. De opvarenden, onder wie 25 kinderen, maken het goed en zijn overgebracht naar een sporthal op het eiland. Op het pluimveebedrijf in Barneveld, dat gisteren preventief is geruimd, is geen vogelgriep vastgesteld. Dat heeft de burgemeester van Barneveld bekendgemaakt. Het bedrijf heeft zo'n 8000 eenden. het werd geruimd omdat het eerder was bezocht door een vrachtwagen bij het besmette eendenbedrijf in Kamperveen. De staat New York maakt zich na de zware sneeuwval van de afgelopen dagen op voor overstromingen. De temperatuur loopt vandaag waarschijnlijk op tot 10 graden en morgen mogelijk zelfs 15. Door het smeltwater en de verwachte regen vrezen de autoriteiten dat gebouwen zullen instorten. Volgens de gouverneur van New York zijn hulpgoederen naar het westen van de staat gebracht. Ook liggen er boten klaar om ingezet te worden in geval van evacuatie. Het weer. Op de meeste plaatsen is het vrij zonnig, maar vanmiddag raakt het geleidelijk bewolkt. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen vrijwel overal droog en nu en dan zon.